Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Amerika is nog steeds een klopjacht aan de gang. Er wordt al uren keihard gezocht naar een man die om zich heen schoot bij een bowlingbaan en een eetcafé. 22 mensen overleefden het niet en ook zijn er tientallen gewonden. Deze vrouw kan het nog steeds niet geloven. I don't I think I'm in shock. I think it's going to be worse tomorrow when we actually find out what happened and hopefully they're going to catch him. Deze man was aan het bowlen toen hij ineens een knal hoorde. Hij zag al snel dat het mis was, rende de bowlingbaan af en verstopte zich boven de kegels. He was holding a weapon. I just booked it um, down the lane and I slid basically pins are up in the machine and was on top of the for about 10 minutes until the cops got there. De verdachte is een wapeninstructeur met mentale problemen. Hij is dus nog niet opgepakt. Het waren lekkere maanden voor Meta, het bedrijf achter Instagram en WhatsApp. De winst was het laatste kwartaal ruim twee keer zo groot vergeleken met vorig jaar. Bijna 11 miljard euro. Dat geld kwam vooral met advertenties binnen. Meta denkt wel dat volgend jaar een pittig jaar wordt vanwege grote investeringen. In de rechtszaal werd een verdachte ineens aangevlogen door een nabestaande. Christopher L. stond voor de rechter vanwege een moord vorig jaar in Rotterdam. Hij vertelde uitgebreid wat er was gebeurd... toen de neef van het slachtoffer ineens op hem afrende... en de verdachte begon te wurgen. Met moeite konden agenten de twee uit elkaar halen. En geen Nederlandse winnaar dit jaar bij de World Solar Challenge. De race met zonneauto's dwars door Australië. Het Sola-team Twente werd tweede. De Tukkers kwamen 20 minuten later over de finish. En sneller, dat kon niet. De hele dag aan de maximum snelheid gereden. Alleen door het drukke verkeer en de wegwerkzaamheden kwamen we niet echt dichterbij dan 20 minuten. Dus eh, ja, dan moet je genoeg nemen met een tweede plek. Eerste werd een team uit België. De TU Delft eindigde als derde. Het weer nog. Het is opnieuw een grijze dag vandaag. Met later vanuit het zuiden ook weer regen.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 got me close and be denied looking at you from a distance. Ooh, it seems so real. Yeah. time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Mm-hmm. If I will be broken. Love is the first.